2. uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. Vakbond FNV wil voor komend jaar dat de lonen minimaal 3,5% stijgen. Dat komt neer op een salarisverhoging van zeker 1000 euro per jaar. De FNV zegt dat de verhoging mogelijk is omdat het veel beter gaat met de economie... en de afgelopen jaren de lonen minder hard stegen dan mogelijk. De twee verdachten die vastzitten voor de aanslag vrijdag in Londen... zijn een vluchteling uit Irak en een man uit Syrië... Volgens Britse media waren de twee pleegkinderen bij een Brits koppel dat in totaal zo'n 200 kinderen heeft opgevangen. De 18 en 21-jarige verdachten worden nog verhoord. Bij de deels mislukte aanslag in de metro vrijdag raakten 30 mensen gewond. De zelfgemaakte bom ontplofte niet volledig, waardoor de verwondingen uiteindelijk meevielen. Een Zwitsers bedrijf dat voor de kust van Scheveningen een giftige stof illegaal heeft geïmporteerd en verwerkt, heeft een boete van 100.000 euro gekregen. Het bedrijf verwerkte de stof nafta, maar dat mogen alleen afvalverwerkingsbedrijven met een speciale vergunning doen. De verwerking van de stof bij Scheveningen heeft niet tot milieuschade geleid. De gemeente Den Haag roept het Rijk op om subsidie te blijven geven voor een uitstapprogramma van prostituees. Die subsidie stopt halverwege volgend jaar. De gemeente heeft de afgelopen jaren met behulp van het geld meer dan 200 prostituees geholpen om uit het vak te stappen. De vrouw die haar boete voor wildplassen in Amsterdam aanvocht bij de rechter is toch veroordeeld. De vrouw was naar de rechter gestapt omdat ze vindt dat er te weinig openbare wc's voor vrouwen zijn. Voor mannen zijn er in het centrum van Amsterdam 35 urinoirs, voor vrouwen drie. De dichtstbijzijnde was twee kilometer verderop en het café waar de vrouw was geweest was al dicht. De rechter vindt dat ze eerder had moeten bedenken dat ze naar de wc moest en toch een urinoir had moeten opzoeken. Het weer. Er trekken veel buien over het land, soms met onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon, bij een graad of 15.